12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie in Duitsland heeft drie mannen opgepakt... in een grote operatie tegen illegale handel op het dark web. Dat is een anoniem en moeilijk bereikbaar gedeelte van het internet. Bij de actie is een grote marktplaats, genaamd Wall Street Market, offline gehaald. Daarop zouden onder meer drugs, wapens, hackprogramma's en gestolen inloggegevens zijn verhandeld. De politieactie was een samenwerking tussen de Nederlandse politie, Duitse collega's, FBI, Amerikaanse drugsbestrijders en Europol. De kleine christelijke partijen en het Centrum Informatie en Documentatie Israël zijn een petitie begonnen tegen antisemitisme. Daarin wordt de Europese Commissie gevraagd om concrete maatregelen te nemen tegen jodenhaat. Zo moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor de holocaust en moeten joden en joodse instellingen beter worden beschermd. Volgens ChristenUnie-leider Segers gaat het de initiatiefnemers niet alleen om bescherming van joden, maar ook om bescherming van de democratische rechtsstaat. De conservatieven en Labour in Groot-Brittannië zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren afgestraft voor de chaos rond de brexit. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de conservatieve partij van premier May staat voorlopig op een verlies van meer dan 400 raadzetels. Labour van oppositieleider Corbyn levert tientallen zetels in. De Liberal Democrats, de oppositiepartij die in de EU wil blijven... en daarvoor flink campagne heeft gevoerd... heeft het juist goed gedaan bij de Britse gemeenteraadsverkiezingen. Wielrenner Alejandro Valverde doet niet mee aan de Ronde van Italië. De wereldkampioen kwam vorige week ten val in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik. En daar heeft hij zoveel last van dat hij volgende week zaterdag niet aan de start van de Giro kan verschijnen. De 39-jarige Valverde werd gezien als outsider voor een podiumplaats. Het weer bewolkt en met name in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden en er waait een matige noordwestenwind. Het weekend verloopt wisselvallig en fris met kans op buien met hagel en onweer. Dit was het NOS Journaal.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 bij het Joods monument aan de Jacques van Heemskerkstraat en de Metzgestraat... Eh, verschoven is van 4 mei naar 3 mei. En dat is in verband met de Shabbat die morgen plaatsvindt. En dat is een Joodse rustdag. En op die dag worden er dus geen herdenkingen verricht. Eh, dus vandaag de herdenking. Om 12 uur kunt u de Joodse herdenking bijwonen eh, aan het, bij het Joods monument. Daar bij Bouwenspelles. Dat weet u vast wel allemaal aan de Van Heemskerkstraat. De ceremonie wordt uitgezonden via ZFM. En eh, we hebben voor u een prachtig, prachtige playlist klaargezet... Eh, met mooie muziek in aanloop naar deze herdenkingsbijeenkomst. Eh, uiteraard eh, zullen daar veel Joodse liederen in voorkomen, Joodse artiesten, muzikanten en ook wat gebeden. Laten we meteen beginnen met het Jitskoor. Het Jitskoor dat is een gebed voor de zielenrust van overledenen Ehm, en dat wordt gezongen tijdens de Yom HaShoah... de dag die in de naoorlogse periode is gekozen... om de vermoorde Joden te herdenken. En op deze dag begon in april 1943... de opstand van het ghetto van Warschau. Ehm, in de versie van het Jitskoor hoort u namen van concentratie- en vernietigingskampen in Europa... waar Joden zijn vermoord. En eh, straks eh, wordt bij het monument door Rabbi Spiro ook het uh, Jitskoor gezongen. Maar nu alvast luisteren we naar een uitvoering van de kantor Shai Abramson en het Rabbinaal Koor. En dan gaan we nu luisteren. Hey, Σοφέ, νεβα με δομήρι, על כנפי השכינה אלוהים אחינו ואחיותינו, רבבות רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנשחק Shoot! genom anim hanat sin ve shot. heeft u nu kunnen luisteren naar het Jitskoor. Een Joods gebed eh, dat is opgedragen aan alle overledenen... ten gevolge van de oorlog en voor hun zielenrust. Dan gaan we door met een eh, volgend gebed. Dat is het Kolnidraai. Ik heb eh, gekozen voor een uitvoering van Hans Bloemendaal. En ehm, het, het, ik kwam een hele mooie compositie tegen van Mark Broeg die heeft daar een prachtige klassieke versie op geschreven. En die wil ik u niet onthouden. Het, het is trouwens een eh, Joods gebed... Eh, in het kader van vergeef ons onze zonde. Ik laat u eerst het, eh, de, de klassieke compositie horen van Mark Broeg... meteen gevolgd door het gezongen gebed van Hans Bloemendaal. Luistert u naar de Koniedraai. natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Leo Voelt met My Mama. Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble east side tenement. Three flights up in the rear to where my childhood days were spent. It wasn't much like paradise, but me the dirt and all. There said the sweetest angel, one that I fondly call my Yiddish mama. I need her more than ever now my Yiddish mama. I'd love to kiss that wrinkled brow. I long to hold her hands once more as days come by and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion style. Her jewels and treasures, she found them in her baby's smile. Oh, I know what I owe, what I am today, to that dear little lady, so old and gray. that wonderful Yiddish mama, mama, mama mine, a Yiddish mama. Sie macht noch süß die ganze Welt. A Yiddish mama, oi wei wie bitter, wenn sie fällt. wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie jeder Weg zu geht. In Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr teuer, das ist gewiss der größte Sinn. Ewig lebt is ist der Mensch, was hat, wie Asch in dem Abtonne, Geschenk von God. Nur hat alt Itschker, jüdische Mame. Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama. ja, voelt mijn Jiddische mama. Hoort er gewoon tussen natuurlijk. Het volgende nummer is van Boris Zavtjuk. En dat heet Rosinkes mit Menden. luisterde naar Barbara Streisand... Eh, die een eh, prachtige vertolking liet horen van het Avinu Malkeinu. En eh, ook dat is een, gebed, het Onze Vader, het Onze Koning. Een Joods gebed dat onderdeel uitmaakt van de synagoge-liturgie... van de Joodse feestdagen Rosh Hashanah en Yom Kippur, de grote verzoendag. Ik vond hem zo mooi, ik wilde u hem niet onthouden... Deze prachtige uitvoering van eh, Barbara Streisand, mooie zangeres. We gaan weer door met een, nummer van Hans Bloemendal uit Sagartilach. Uh, gevolgd door uh, Lea Bos met Memories. En daarna Hans Zimmer, Holte IJs. En Susan Boyle met I Dreamed a Dream. Ik hoop dat we ze allemaal nog voor u kunnen draaien... voordat de herdenking begint. Ik ga nu op mijn fietsje richting de Jacques van Heemskerkstraat... En dan laat ik met een gerust hart de techniek over aan collega Henry... die straks zorg zal dragen dat u eh, getuige kunt zijn... via de radio van de herdenkingsbijeenkomst. Tot later. Mm-hmm. to love you. I don't know what we're doing without you. Don't know how we are going to survive alone. You were always telling stories like only you can do. Just remember, we still love you. Your body may be gone, but the memories live on and will never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. yeah, we cried a lot of tears, but we tried to smile like you. And when we think about all those memories, smiles are stuck on our face like glue. And I think no one can forget you. Even if we try, you were such a big part of all our lives. We thought you'd never die, and your body may be gone, but the memories live on will never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. But the memories live on, and we'll never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on, and that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. We hebben bij een geheel